Annette Schut met het NOS Journaal. Volgens Rusland zijn bij Oekraïnse aanvallen in de regio Belgorod gisteravond zes mensen omgekomen. Vier van hen lagen onder het puin van een flatgebouw dat na beschietingen deels instortte. Aan de andere kant van de grens, in de Oekraïnse regio Sume, is volgens het leger iemand omgekomen bij een Russische luchtaanval. Na jaren van aarzelingen begint de Europese Unie toetredingsonderhandelingen met Oekraïne. De eerste gesprekken staan gepland op 25 juni. Ook Moldavië kan dan beginnen met de onderhandelingen. Hongarije verzette zich lang tegen die toetredingsonderhandelingen vanwege zijn goede verhouding met Rusland. Het is nog onduidelijk waarom Hongarije de strijd nu heeft gestaakt. Dat de onderhandelingen nu kunnen beginnen is een succes voor de Oekraïense president Zelensky kan nog wel tien jaar duren voordat Oekraïne en Moldavië echt lid zijn. Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft zoals verwacht Cyril Ramaphosa herkozen als president van het land. De ANC-leider is sinds 2018 president. Hij won de stemming overtuigend. Het ANC bestuurt Zuid-Afrika sinds Nelson Mandela aan de macht kwam. Twee weken geleden verloor de partij na 30 jaar de absolute meerderheid. En de partij moet de macht nu delen. Gisteren is een coalitieakkoord gesloten met de centrumrechtse Democratische Alliantie. En zij gaan samen met twee kleinere partijen een regering vormen. Tientallen mensen hebben in de VS een half uur lang ondersteboven gehangen in een attractie. Die attractie in een pretpark in Portland was zo'n 15 meter boven de grond vastgelopen. Uiteindelijk lukte het de brandweer om de attractie omlaag te brengen. Duitsland is het EK voetbal in eigen land begonnen met een grote overwinning. De Duitsers wonnen de openingswedstrijd in München met 5-1 van Schotland. Nederland komt morgen voor het eerst in actie op het EK tegen Polen.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 Oh, she's you Ooh, i got some news for you. <laughs> yeah, and tell your little boy free. See you Trying to keep ya, trying to ya. love with your ass ain't cheap. Nah, I the fool that falls in love with you.